Peking heeft een stem in die zaak omdat de chipmaker ook in China actief is. Bij de overname ging het om 44 miljard euro. Wat Trump en Xi over de overname hebben gezegd is niet bekend. Wel is duidelijk dat Amerika en China een oplossing willen van hun handelsoorlog. Ze leggen elkaar geen nieuwe heffingen op en ze gaan verder onderhandelen, hebben Trump en Xi afgesproken. In Nieuwegein zijn gisteravond in een paar uur tijd acht auto's in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting. Een jongen van 15 en een vrouw van 19 uit Nieuwegein zijn opgepakt. Ze worden verdacht van het stichten van de achtste brand. De politie onderzoekt of ze ook betrokken waren bij de andere branden. De Mexicaanse stad Tijuana, die grenst aan de Verenigde Staten... heeft een groot opvangcomplex voor migranten gesloten. De hygiëne zou er te slecht zijn. De migranten die er zaten worden overgebracht naar een voormalig concerthal... verder weg van de Amerikaanse grens. De afgelopen maanden zijn duizenden migranten uit Centraal-Amerika... op weg gegaan naar de VS. In Pakistan worden de leiders van de extremistische partij TLP aangekraagd voor terrorisme en opruiing. De strenge islamitische partij zat achter de gewelddadige protesten in het land nadat de christelijke Asia Bibi eind oktober werd vrijgesproken van godslastering. Ook had een van de leiders van TLP opgeroepen om rechters te vermoorden... die verantwoordelijk waren voor de vrijspraak van Bibi.